Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Let op, want het kan verraderlijk glad zijn op de wegen. Daarvoor waarschuwt het KNMI. In het hele land geldt code geel. De A44 tussen Leiden en Wassenaar was vannacht urenlang dicht... omdat er meerdere ongelukken waren gebeurd. Ook deze automobilist moest oppassen. Ik weet niet of je het kunt zien, maar het is één ijsbaan hier. Eh, einde van de A44. De weg is inmiddels weer open. In Limburg wordt niet alleen voor gladheid gewaarschuwd, maar ook voor dichte mist. De BBB in de Tweede Kamer twijfelt toch of de koning belasting moet gaan betalen. Eerst waren ze voor, maar Kamerlid Mona Keizer zegt nu dat ze toch wel veel haken en ogen zien. Zonder de BBB zijn er in de Tweede Kamer nog altijd genoeg partijen voor, maar in de Eerste Kamer niet meer. En in Delft is een eetpiraat tegen de lamp gelopen. Hij zou al 127 keer hebben gegeten en gedronken in restaurants en cafés zonder te betalen. Maar dit keer hadden ze hem door. Hij at en dronk van alles door elkaar en gaf ook rondjes aan andere bezoekers. Daarna begon hij ineens te trillen en te schokken. Er werd een ambulance bij gehaald, maar de hulpverleners kwamen er al gauw achter dat het in scène was gezet. De man moest mee met de politie. En een barst in je telefoon of je laptop die niet meer oplaadt. Grote kans dat je dan een nieuwe gaat bestellen. Maar technische bedrijven willen dat repareren veel aantrekkelijker wordt. De BTW op elektronica-reparatie moet omlaag of afgeschaft worden, zeggen ze. Om zo onze mindset te veranderen. Het laten repareren van eh, elektronica is vaak ook niet het eerste waar een consument aan denkt. En eh, dat moet echt vanzelfsprekend worden. Consumenten moeten gaan denken, we gaan laten eerst repareren alvorens we gaan vervangen. Ook moeten losse onderdelen makkelijker te krijgen zijn. En het weer nog. Nu nog wat lokale winterse buien en in Limburg dus mist. Eh, vanmiddag droog en veel zon. Het wordt 0 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is momenteel file rijden op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen IJmuiden en knooppunt De Hoek 9 kilometer file en 40 minuten extra reistijd.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 De A44 tussen Leiden en Wassenaar is aan het begin van de nacht uren afgesloten geweest... want de weg was veranderd in een ijsbaan. De Franse politie heeft een jongen van 13 opgepakt. Die wordt verdacht van honderden bommeldingen door het hele land. Het moet voor consumenten aantrekkelijker worden om kapotte elektronica te laten repareren, zegt de brancheorganisatie Techniek Nederland. Nu is het vaak voordeliger om een nieuw apparaat aan te schaffen. Het weer. In de ochtend een enkele winterse bui. Plaatselijk kan het glad zijn. In de middag droog met flink wat zon. De temperatuur komt in Zuid-Limburg uit rond het vriespunt. Aan zee wordt het een graad of vijf. in time Cause anyone she didn't wanna stay So please believe me when I say It's I crashed away It's better than she got his name She couldn't take the pain She didn't wanna say the second name champagne and the fireworks are through.